Er kan 30 centimeter vallen en op hogere plaatsen zelfs een halve meter. De Franse Weerdienst heeft code oranje afgegeven. Waarschijnlijk worden meerdere wegen afgesloten. Vooral in de buurt van Val Thorens verwachten ze veel problemen. In het skioord zitten altijd veel Nederlanders. De drummer van de Beatles, Ringo Starr, is door de Britse koningin Elizabeth geridderd. Hij mag zich voortaan Sir noemen. Zijn enige nog levende Beatle-collega Paul McCartney kreeg 21 jaar geleden al de titel. Op de erelijst van Elizabeth staat ook de zanger van de Bee Gees, Barry Gibb. De traditie om rond de jaarwisseling Britten te eren werd in de 19e eeuw ingevoerd door koningin Victoria. Ook onbekenden komen daarvoor in aanmerking. Schaatsers Kjeld Nuis en Koen Verwij hebben zich geplaatst voor de 1000 meter op de winterspelen in Zuid-Korea. Op de 1500 meter voor vrouwen ging het mis voor Olympisch kampioene Jorien van der Mors. Ze werd slechts vijfde. Irene Wust won de afstand voor Lotte van Beek en Marit Leenstra. Zij gaan alle drie naar de Spelen. Op het WK darts in Londen heeft ook Phil Taylor de halve finale bereikt. De 16-voudig wereldkampioen won met 5-3 van Gary Anderson. Eerder vanavond bereikte Michael van Gerwen ook al de halve eindstrijd. De regerend wereldkampioen versloeg Raymond van Barneveld met 5-4. Van Gerwen moet het in de halve finale opnemen tegen de Brit Rob Cross.